Waterbalgemoed met het NWS Journaal. Er is nog geen duidelijkheid over de vraag Dirk Bolt en Eugenio Vollender. De gouverneur van de Colombiaanse regio waar de twee zijn ontvoerd... zei aan het einde van de middag dat de vrijlating een kwestie van uren was. Daarna zijn er geen nieuwe officiële mededelingen gedaan. NOS-correspondent Mark Bessems heeft wel geruchten gehoord... dat Bolt en Vollender mogelijk pas later vandaag vrijkomen. De twee werden zaterdag ontvoerd toen ze in het noorden van Colombia opname maakten voor het programma Spoorloos. Europeanen in Groot-Brittannië krijgen wat premier May betreft alleen de garantie dat ze daar mogen blijven als ze er op het moment van de brexit langer dan vijf jaar wonen. May deed dit eerste voorstel in de brexit-onderhandelingen op de Europese top in Brussel. Iedereen die na maart 2014 in Groot-Brittannië is komen wonen, moet na de brexit opnieuw een aanvraag doen voor een verblijfsvergunning. Premier Rutte wil niet inhoudelijk reageren op dit voorstel van May. De Duitse bondskanselier Merkel noemt het een goede start. President Trump heeft geen opname gemaakt van zijn gesprekken met de ontslagen FBI-directeur James Comey, liet hij op Twitter weten. De president suggereerde na het ontslag nog wel dat hij opnames had. De Senaatscommissie doet onderzoek naar mogelijke Russische bemoeienis met de Amerikaanse verkiezingen en had de tapes opgevraagd. Trump zegt nu dat die er dus niet zijn. In de Waal bij Tiel is het lichaam gevonden van een jongen van 13... die sinds afgelopen middag werd vermist. Hij verdween toen hij aan het zwemmen was met een groepje jongeren. Eergisteren en zondag werden er ook al een lichaam van een dode zwemmer gevonden in de Waal. Het weer nog, vannacht zijn er opklaringen. De temperatuur daalt naar zo'n 15 graden. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af. Later op de dag kan in het noorden wel wat regen vallen.